Zo heeft bestuursvoorzitter Dirk Scheringa gisteravond laat verklaard. Volgens hem willen minister Bos van Financiën en de Nederlandse Bank niet aan een doorstart meewerken. Op het hoofdkantoor van DSB Bank in Wochnum is het hele weekend onderhandeld over reddingsplannen. Aanvankelijk werd met een Amerikaanse investeerder gesproken over een overname, maar dat liep op niets uit. Daarna bleef een plan over om achtergestelde deposito's van DSB-klanten om te zetten in aandelen. Daarvoor was wel nodig dat minister Bos het eigen vermogen met 100 miljoen euro aan staatssteun zou versterken. Maar de minister was daartoe niet bereid. En daarmee was volgens Scheringa het lot van DSB bezegeld. Vanochtend om 9 uur komt de rechtbank weer bijeen om te bekijken of DSB failliet moet worden verklaard. Vorige week verleende de rechters een aantal malen uitstel, maar de kans dat dat nog eens gebeurt lijkt erg klein. IJsland is het met Nederland en Groot-Brittannië eens geworden over een nieuwe terugbetalingsregeling voor de icesave tegoeden Nieuw is dat IJsland het volledige bedrag van 3,5 miljard euro zal terugbetalen. In de eerdere overeenkomst was dat onzeker iSafe ging vorig jaar failliet, waardoor honderdduizenden spaarders werden gedupeerd. Ze hadden recht op compensatie van de IJslandse regering, maar omdat die geen geld had, schoten Nederland en Groot-Brittannië het voor. De terugbetalingsregeling waarover nu afspraken zijn gemaakt, moet nog wel door het IJslandse parlement worden goedgekeurd. Op een veiling in Chicago heeft een pluk haar van Elvis 15.000 euro opgebracht. Het haar zou in 1958 zijn afgeschoren toen Elvis in militaire dienst ging. De koper bleef anoniem. Hij bracht zijn bod telefonisch uit. Het haar bracht overigens niet het meest op. Een shirt van Elvis leverde 52.000 euro op. Het weer.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 vol geld. Jij bent de schrikdraad waarop ik pies. Ik ben de kip, jij bent nou, de bril. Nou, staan is oude koffie. Ik ben de paus, jij bent hè? de pil. Danny de Munk. Wij zijn een doedelzak in Tirol.